Onder meer door met trekkers naar vliegvelden, distributiecentra van supermarkten en de haven van Rotterdam te komen. Agractie heeft daar niks mee te maken. En ze zijn er bang voor dat de acties nog heftiger worden dan afgelopen week. Ehm, niet alleen bang, dat is eh, bijna een zekerheid. Gezien de, de onrust in het land en gezien allerlei groepen die zich aansluiten. Eh, van noord tot zuid en van oost tot west. Dus wij verwachten inderdaad dat dit niet gaat stoppen. Ze roepen boeren op om zich aan de wet te houden tijdens de protesten. Turkije wil dat Finland en Zweden 33 mensen uitleveren... die in Turkije van terrorisme worden verdacht. Dat heeft te maken met het akkoord over het lid worden van de NAVO van die twee landen. De mensen zouden lid zijn van de PKK of de Gulen-beweging. Die laatste zien EU-landen niet als terroristische club... maar Zweden en Finland hebben wel beloofd om naar de uitleveringsverzoeken... van de mogelijke PKK-leden te kijken. En op Aruba, Bonaire en Curaçao maken ze zich klaar voor de tropische storm Bonnie. Veel mensen hebben voor de zekerheid extra eten en water ingeslagen. En op Bonaire heeft ook Wim de laatste voorbereidingen getroffen. Iedereen probeert eh, zoveel mogelijk eh, water in te slaan. Eh, en ja, dat is ook vooral voldoende voorradig. Het komt ook nog steeds uit de kraan. Dus dat moet op zich goed komen. Maar dat, dat zijn mensen wel aan het doen. En aan het zorgen dat alles is opgeladen. Alle telefoons, alle eh, laptops... om in ieder geval een beetje communicatie te houden. Eh, de situatie nu is eigenlijk, eh, ja, het regent. En normaal regent het hier niet, dus dat is eigenlijk al best wel gek. Vooral die regen kan voor problemen zorgen. De infrastructuur op de eilanden is niet gebouwd op zoveel water. Waarschijnlijk komt storm Bonnie de komende nacht aan. Het weer op steeds meer plekken wolken. Vanavond kans op een bui in het oosten. Morgen eerst zonnig, temperaturen boven de 25 graden... maar ook later wel stevige buien met kans op onweer en hagel.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 Er zijn twee rijstroken dicht. Verder heb je op de A10 de ring van Amsterdam bij Osdorp... ook een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Bij de Koentunnel op de A10 vanaf Landsmeer ook 10 minuten vertraging.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 Syrië erkent de onafhankelijkheid van de Oekraïnse volksrepublieken Luhansk en Donetsk. Daarmee is Syrië naast Rusland het enige andere land dat de onafhankelijkheid van de regio's formeel erkent. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp zegt dat Kamerleden zich onveilig voelen... nu boeren ook bij het Huis van Politici actie voeren. Landbouw- en stikstofwoordvoerders hebben veiligheidsinstructies gekregen. Niet alleen pasgeboren kinderen kunnen straks een dubbele achternaam krijgen... andere kinderen in het gezin ook. Sinds vorig jaar ligt er een wetsvoorstel om kinderen bij de geboorte... de naam van beide ouders te kunnen geven.